Meer dan 200 mensen raakten gewond. De passagierstrein was op weg van Calcutta naar de havenstad Mumbai. Na een explosie op de rails ontspoorde de trein en botste met hoge snelheid tegen een goederentrein. De Indiaanse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag het werk is van Maoïstische rebellen. Het valt dit voorjaar mee met het aantal Q-koortsbesmettingen. De afgelopen twee weken zijn er volgens de GGD Hart van Brabant zes nieuwe gevallen gemeld. Vorig jaar waren er rond deze tijd 400 besmettingen. Nu zijn er in totaal 132. Volgens de GGD heeft het ruimen van besmette bedrijven effect gehad. Het RIVM is nog voorzichtig en waarschuwt voor voorbarige conclusies. Het is Sineke niet gelukt om de finale te bereiken van het Eurovisie Songfestival. Ze kreeg met het lied Ik ben verliefd, Shalali, niet genoeg stemmen. Van de 17 landen gingen er gisteravond 10 door en daar zat Nederland dus niet bij. De laatste keer dat Nederland in de finale stond was in 2004. Dat was met het duo Reunion, dat toen 20ste werd. In het zuiden van Afghanistan is een Amerikaanse militair omgekomen door een bermbom. Het was de duizendste Amerikaan die is gesneuveld in Afghanistan sinds januari 2002. De telling wordt bijgehouden door het persbureau Associated Press. Oliemaatschappij BP is na een tussenpoos van zo'n 16 uur weer doorgegaan met het pompen van boorvloeistof in de lekkende oliebron in de Golf van Mexico. Volgens BP was de onderbreking nodig voor technische aanpassingen en het analyseren van data. De operatie verloopt volgens het bedrijf nog steeds volgens plan. BP kan nog niet zeggen of de zogenoemde top-kill-methode succes heeft. Het weer, eerst nog wolkenvelden en plaatselijk wat mist.